met het NOS-journaal. Het noorden van Afghanistan is gisteravond getroffen door een aardbeving. Die had een kracht van 6,3. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers of schade. Volgens CNN werd de aardbeving gevoeld in delen van Tajikistan, Oezbekistan en Turkmenistan... de noordelijke buurlanden van Afghanistan. Voor de derde keer zijn er afgelopen weekend drones gesignaleerd in de buurt van een Belgisch militair vliegveld. Ze werden rond 7 uur gisteravond gespot door personeel van de basis, zegt de burgemeester van de gemeente Peer waar de basis ligt. De Belgische politie slaagde er ook deze keer niet in om de drones of de bestuurders te vinden. Bij de achtervolging werden onder meer politievoertuigen en een helikopter ingezet. Wie de drones bij de militaire basis laten vliegen, dat is niet bekend. In de weken na de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019... gaven rechters hogere straffen aan verdachten van Marokkaanse afkomst. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek waar Trouw over schrijft. De moord schokte de samenleving en werd al snel in verband gebracht met de Mokro-mafia. 384 verdachten van Marokkaanse komaf kregen in die periode hogere stelstraffen... vooral van rechters die minder vaak met Marokkaanse verdachten te maken hebben... En gemiddeld viel de straf 71% hoger uit. En de, mm, eh, de messenaanval in een Britse trein gisteravond was waarschijnlijk een eenmansactie, dat denkt de politie. Twee mannen werden gearresteerd, maar één van hen blijkt niets met de zaak te maken te hebben. Hij is vrijgelaten. De andere man die is opgepakt, een man van 32, blijft voorlopig vastzitten en wordt verdacht van poging tot moord. Gisteravond begon een man in een trein om zich heen te steken met een groot mes. Elf mensen raakten gewond, zes van hen liggen nog in het ziekenhuis. Het weer is zo goed als droog. Het koelt af naar 5 tot 8 graden.